Uit de eerste resultaten blijkt dat meer dan 90% nee heeft gezegd. Er was een akkoord over het terugbetalen van 3,8 miljard euro aan Nederland en Groot-Brittannië. Maar president Grimson sprak daar zijn veto over uit. Het geld hebben de Nederlandse en Britse regering voorgeschoten aan mensen die spaargeld verloren na het faillissement van de IJslandse bank iSafe. De IJslandse regering ziet nog wel mogelijkheden om betere afspraken te maken en wil de komende tijd graag verder onderhandelen met Nederland en Groot-Brittannië. Minister De Jager zegt in een eerste reactie dat hij het beschouwt als een interne zaak voor IJsland. Maar hij streeft er nog steeds naar om een oplossing te vinden voor de terugbetaling van de ICE-gelden. In Zierikzee zijn de afgelopen avond acht ambulances en een traumahelikopter ingezet. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, maar volgens de politie Zeeland heeft het te maken met een familiedrama. Omstanders zeggen dat er bij een woonhuis in de stad is geschoten. Er zouden twee en mogelijk drie lichamen zijn afgevoerd. De politie wil verder niets over de zaak kwijt. De Verenigde Naties en het Rode Kruis hebben een nieuwe campagne gelanceerd om polio in West- en Centraal-Afrika uit te roeien. Zo'n 400.000 medici en vrijwilligers gaan in 19 landen van deur tot deur om kinderen onder de 5 jaar te vaccineren. Ze proberen 85 miljoen kinderen te bereiken. In Afrika is al eerder geprobeerd het poliovirus te verdrijven, maar dat leverde onvoldoende resultaat op omdat er te weinig kinderen werden ingeënt. In landen als Nigeria was er geregeld tegenwerking van religieuze leiders. Die zeiden bijvoorbeeld dat de vaccinaties bedoeld waren om vrouwen onvruchtbaar te maken of met HIV te besmetten. Maar volgens de hulporganisaties zijn de religieuze groepen dit keer wel bereid om aan de vaccinatiecampagne mee te werken.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 Hey, hey. van de winter.